uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Deskundigen zijn niet onder de indruk van de zeven apps die kans maken om de officiële corona-app van de overheid te worden. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs ontwikkelaars, computerbeveiligers en privacy-experts. Vijf apps hebben hun programmeercode openbaar gemaakt en geen van alle zou voldoen aan de kwaliteitseisen van het ministerie. Zo hebben alle apps ontwerpfouten, een programmeur spreekt van beginnersfouten. In een van de apps zat een datalek. De apps zijn bedoeld voor contactonderzoek waarbij duidelijk moet worden bij wie coronapatiënten in de buurt zijn geweest. Op die manier kunnen mogelijke nieuwe besmettingen worden opgespoord. Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de IC's is de afgelopen dag gedaald met 25. Het zijn er nu 1176. Daarvan liggen er 51 in Duitse ziekenhuizen. De bezetting van IC's in Nederland is nu 80% hoger dan gebruikelijk. In het Verenigd Koninkrijk is het dodental door het coronavirus opgelopen tot boven de 16.000. De afgelopen 24 uur kwamen er bijna 600 geregistreerde sterfgevallen bij. In het land is steeds meer kritiek te horen op het handelen van de regering. Uit een reconstructie van de Sunday Times blijkt dat premier Johnson te laat in actie zou zijn gekomen. Hij zou vijf crisisvergaderingen van zijn kabinet over de virusuitbraak hebben overgeslagen. Minister Gove spreekt dat tegen. In een flat in Den Bosch heeft de politie het lichaam van een 65-jarige vrouw gevonden. Ze lag daar waarschijnlijk al drie maanden. De vrouw had een psychiatrisch verleden en leefde een teruggetrokken bestaan. Een bewindvoerder trok uiteindelijk aan de bel en nam contact op met de woningcorporatie. Zo werd de vrouw gevonden. Ze is vermoedelijk een maand of drie geleden een natuurlijke dood gestorven.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 Mijn naam is eh, Thomas de Jong en ik ben tot 6 uur bij je tijdens onze 12 uur durende radiomarathon. Samen met Haarlem 105 en NH Media maken we een thema-uitzending rondom het coronavirus. En dan in Zandvoort ligt erbij de nadruk op het goede werk van het Rode Kruis. Je kunt de hele dag muziek aanvragen, tenminste tot 9 uur, voor dit eh, goede doel. Je kan ons eh, bellen of appen via WhatsApp. En dat kan op het nummer 023-573-0393. 023 573 0393. Of eh, je kan meteen eh, geld storten. Dat kan natuurlijk ook op Giro 7244. Met vermelding actie Zandvoort. Uh, zometeen over een kleine 10 minuten gaan we even luisteren naar een verslaggever van Haarlem 105. Die samen met Harmen Rijkse van het Kennemerhart ontmoetingscentrum aan het praten was over het belang van contact met ouderen. Daar gaan we zo meteen even naar luisteren. En dan rond half zes bellen we even in met eh, Irene de Jager. Want die staat van ons namelijk weer bij de rotonde bij Nu Unicum. En eh, wij gaan eerst nog even een muziekje luisteren. Dat is eh, deze van Mabel en Boyfriend. I've been looking for somebody Trying to kick it with somebody I need a root to tell me something sweet. Same time, got his hands up on my body. I wanna get hot when you take it low, low. Make me feel strong when I'm taking control. I've been looking for my shorty, so come and get it if you got it. friend, so put it on me. I'm looking for a man who could take that heat. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bit tough while he running that street. If you ride or die? I've been looking so long for a guy could turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like. I ain't looking for forever. I had so much stress from my ex to the next one. You better love me better. I need a bad boy that don't bring me drama. He ain't tryna run when they get the nana. Boy, you ready for the pleasure? And don't you know it's now or never? want a boyfriend, so put it on me. I'm looking for a man who can take that heat. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bit tough while he running that street. If he ride or die? I've been looking so long for a guy could turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like. Damn Polly running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy could turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like that nigga. Savages, Sonny James, Rai Marciano. En daarvoor hoorde je dus Boyfriend. En ondertussen via de stream van Harlem 105 is daar Giel Belen aangeschoven. En daarvoor was er nog een eh, interview met eh, waar Anouk uh, Kragwijk, dat is uh, verslaggever van Harlem 105, samen aan het praten was met Harm Reizen van het Kennemerhart ontmoetingscentrum over het belang van contact met ouderen. En daar gaan we even naar luisteren. Contact, fysiek contact, dat dat er niet is. En eh, ik ga hier met uh, Harmen Rijksen. Eh, die is coördinator bij Kennemer Hart. En die heeft daar vooral veel te maken met het ontmoetingscentrum... En, en, en kwetsbare ouderen die daar normaal gesproken naartoe komen. Dat kan nu niet. En zo <laughs> ironisch, want er loopt nu een heel vriendelijk vrouwtje langs. <laughs> waar jij naar kijkt. Ehm, en ja, de, dat, dat is eenzaam. Die, die ouderen worden eenzamer. Hoe, hoe is het gesteld met de eenzaamheid in Haarlem? Nou ja, het is natuurlijk ontzettend lastig. Hè? Eh, mijn ouderen die normaal eh, op het ontmoetingscentrum kwamen... Uh, die is eigenlijk ja, iets, iets door, de, door de situatie iets ontnomen... wat voor hen heel belangrijk was. En op het ontmoetingscentrum komen ouderen die dementeren... die kwetsbaar zijn of eenzaam zijn. En voor hen hadden we natuurlijk heel een plek waar ze zichzelf konden zijn... waar we met elkaar een programma maakten... waar we leuke dingen deden met elkaar. Ja, en als je het hebt over eenzaamheid... zij zitten natuurlijk nu thuis. ze mogen van geluk spreken als ze nog een keer even een praatje in de deur maken met iemand... En dan, ja, dat is het ongeveer wel. Dus wij horen heel veel verhalen van mensen die het eh, als een hele lastige periode ervaren. En, en wat kunnen jullie dan nog doen? Ja, daar zitten we inderdaad over te, te brainstormen met elkaar. Hoe doen we dat nou? Eh, we zijn tegenwoordig aan het videobellen. Dat waren we niet gewend. Maar inmiddels zijn we aardig uh, eh, uh, adequater in aan het worden. en ja, weet je wat we doen? We bellen heel veel. Dus we proberen iedereen regelmatig te spreken. Soms dagelijks ja, ehm, je verzint leuke dingen die je aan de deur kan. Eh, we hebben bijvoorbeeld een pakketje gemaakt met allemaal leuke puzzels en boekjes. En allemaal aardigheidjes. Allerlei winkeliers en andere partijen hebben er een leuke duit in het zakje voor gedaan. Dus de bedenk, je langs. En dan merk je als je aan de deur staat dat ze dat zo fijn vinden. Dat even een praatje aan de deur is. is een lichtpuntje op de dag. Dus ja, eh, dat moeten we misschien nog vaker gaan doen. Nog vaker aan de deur een praatje maken. Zijn er mensen waarvan je denkt, die, die, nou, die hebben het echt heel moeilijk. Die rennen het eigenlijk niet. Ja, het is, dat is een, een, een tweeledige. Je hebt mensen die dus echt alleen thuis zitten eh, eh, omdat ze verder niemand hebben. Bijvoorbeeld ook mensen die nog wel met hun partner thuis wonen. Kijk, een ontmoetingscentrum is er ook eh, absoluut voor de mantelzorger. Die is vaak heel erg belast. Stel je voor, als iemand dementeert, vraagt heel veel, heel veel aandacht. Dan is het heel fijn als er een plek is waar iemand nog zichzelf kan zijn. Waar we ja, vooral kijken wat iemand nog wel kan. Hele fijne dagen met elkaar hebben. Maar goed, die mantelzorger die is dan even, een even eh, kapper, even eh, wat voor zichzelf doen. Ehm, dus nou ja, maar dat kan dus niet. En die zitten dus dag in dag uit op elkaars lip. En dan moeten wij soms, ja, dan bij hoge uitzondering... dan kijken we wie eventueel nog hier behoefte heeft... bijvoorbeeld aan een, een wandeling of eh, een gesprekje. Dat moet allemaal ja, op de gepaste afstand die wij nu ook hebben. En dan zoeken we dus... Maar ja, dat kunnen we natuurlijk niet iedereen aanbieden. We kunnen niet met al die 50, eh, 60 bezoekers... kunnen niet met iedereen een wandeling gaan maken. Dat, eh, dat gaat bijna niet. Dus er zijn heel veel mensen die toch alleen thuis zitten. Ja. En eh, die mensen die alleen thuis zitten, er, zijn, er luisteren nu ook veel mensen. Eh, en ik denk dat we allemaal eh, ons zorgen maken om kwetsbaren. wat kunnen wij dan doen? Kunnen we nog iets tegen die eenzaamheid nu doen? Ja. Hij, je, ziet natuurlijk heel veel mooie initiatieven. Er zijn mensen die eh, kinderen die tekeningen maken, krijten voor de deur, uh, eh, verzin het maar. Eh, heel creatief. ja, dat, dat is wat we kunnen doen, denk ik, met elkaar. We moeten het met elkaar dragen. Dus kan je inderdaad even dat praatje maken door het raam bij de buurvrouw of verzin iets, breng iets langs. ja, er zijn talloze mogelijkheden, maar dat zijn, dat, dat zijn de dingen die we kunnen doen. We, dus ja, alleen het probleem is, je kan, je kan niet dichtbij komen, je kan elkaar niet aanraken. Ik denk ook dat dat de een punt is, ik bedoel, mensen zijn, wij zijn hele fysieke eh, ingestelde wezens met elkaar. Je kan elkaar niet eens even een schouderklopje geven, want dan zijn we, ja, zijn we bang dat we elkaar ziek maken. Hoe lastig is dat? Eh, heb je in je eigen leven dat ook eh, meegemaakt? Dat je denkt, ja, chips, dit, dit, valt mij nu echt wel zwaar. Wat, wat er nu gebeurt, wat, wat zwaar is? nou ja, eh, voor mezelf heel dichtbij. Ik bedoel, eh, je, je, ziet heel weinig mensen natuurlijk. Dat, dat, is, dat maakt het eenzaam. Nou ja, wat me even te binnen schiet, eh, een vriend van mij, zijn moeder is overleden. En dat komt absoluut door deze crisis. En dat, dat is heel verdrietig. Dat je gewoon weet, ja, dat, was, dat had niet gebeurd als deze crisis er niet was geweest. Ja. Ja, eenzaamheid zit hem niet alleen bij de kwetsbaren. Het zit natuurlijk in ons allemaal. In de zin dat als er iets ergs gebeurt, dat je dan je zo alleen kan voelen. En heb je, heb je hm, eh, daar concreet nog tips over hoe we daarmee om moeten gaan? Ja. Als we het allemaal eens zijn voelen. Ehm, ja, ik denk dat iedereen voor zichzelf moet kijken van hoe kan ik eh, wat meer eh, naar buiten treden met mijn gevoel. Ik denk dat we ook gewoon ja, eerlijk moeten zijn met elkaar. Eh, het is lastig, maar soms moet je toch maar misschien je gevoel maar eens uitspreken over de telefoon. Iemand mensen bellen. Hou, mensen dichtbij, hou ze in de gaten. mensen die, die bij jou in de straat wonen van je voelt van gaat het nog wel goed? Klop een keertje aan, doe je best. Ehm, ja, dat is een beetje wat in me opkomt als je dit vraagt aan mij. Nou, je, hebt ook, eh, de, eh, je werkt ook voor de Haarlem Ontmoet. En daar kunnen mensen ook kijken, hè? Ja. Ja, dat is wel grappig. Echt, zo hebben we elkaar eigenlijk een beetje eh, ontmoet. Hè. Zo kwam die vraag ook bij mij. Haarlem Ontmoet is een website. Eh, ehm, maar ja, er stonden allemaal activiteiten op van allerlei organisaties, partijen. Ook van burgers, van eh, dingen met elkaar ondernemen. Nou, dat, dat hele bestaansrecht was natuurlijk even, even weg. En we hebben heel hard gewerkt. samen met Francis van Dok. Helemaal opnieuw ingericht. Alles wat erop staat is nu in het kader van online ontmoeten. van tips tot leuke filmpjes die je kan kijken. Tot van bewegen tot yoga, tot eh, eh, schrijf iemand een kaart. Eh, en mensen die hun hulp aanbieden. Ook heel leuk om te zien wat mensen allemaal zelf bedenken. Mensen, zal ik je een persoonlijke brief schrijven? zal ik je bellen? Mag ik je hond uitlaten? Dus ook, en ook heel veel informatie. Dus voor, voor, van, voor Sorry? Wat is de website? haarlemontmoet.nl Ja, dat waren dus de collega's van Haarlem 105. Waar eh, Anouk Krachtwijk eh, aan het praten was met Harmen Rijksen van het uh, Ontmoetingscentrum over het belang van contact met, voor en met ouderen. We gaan luisteren naar Jean-Paul en Mad Love. fat, give me some of that. Love you know your booty pop when the beat drop. For me, my baby, where your treat is a rap. Love the energy when you fling it up box. In girl, you pepper in your ever look hot. Every queen girl, you know so you never yet flop. I know I see when me want for your attack. My eye dep on she precise and exact. Good lord, girl, you going so hard. Girl, you like the best when I'm spreading it to a Hey, Good lord. Bang, so bad. you know how to swing. Jiggle up your body, jiggle up your sing sing. And go and you are running sing Open Opening back together, but you ever look hot. I'm the queen, but you know that I never yet flop. Are you ready for your night of loving? With the stamina king, me hear your body calling. With love, girl, it's going so hard. Girl, you like them the best when I'm spreading it to a bar. did broke down my guard van Zandvoort, op 106.9 CFM Tell Tell me Look what you're doing to me I'm utterly at your whim All of my defenses down Your camera looks through me With its x-ray vision And all systems run around from my lips is a stream of absurdity. Every word I intended to speak winds up locked in the circle. What is this madness that makes my motor run and my legs too weak to stand? I go from sadness to exhilaration like a robot at your command. My hands perspire and shake like a leaf up and down goes en Automatic. We gaan nog even één nummertje draaien. Dat is Chris Cross Amsterdam samen met Maan. En dat is eh, Hij is van mij. En daarna bellen we even in eh, met Irene de Jager. Want die staat eh, tegen die tijd, als het goed is, bij de rotonde tegenover Nieuw Unicum. Maar eerst dus even luisteren naar Hij is van mij. Voor het eerst in mijn leven kan ik iemand alles geven voel me veiliger bij je.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 Dus we zouden nu eigenlijk gaan bellen met eh, Irene de Jager. Die is er bijna. Dus over een eh, kleine vijf minuten gaan we nogmaals eh, met haar bellen. En hopelijk komt het dan wel voor elkaar. Dan gaan we eerst nog even luisteren naar Gypsy Woman. the least of all your problems. You can't reach me if you wanna stay up tonight, stay up at night. Like green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got everything and figured out like you say, don't waste a minute, don't wait a minute. It's all fun from my neck down to the waist. I get my feelings involved. So stop returning my calls. The flaws turning to walls and barricades. And I'm too far gone in all the wrong ways. And every long day is a bad one. I can't make you call or make you stay. Take you off a pedestal. So I get lost in modern music, watching movies, talking to the walls in my room. Walking through the halls in my head, just trying to make sure it all makes sense. I ain't made of money, maybe someday you can take it from me you. And am I for three nights at the motel under street lights in the city? dus van Dominic Fike. En dan, als het goed is, is het nu wel gelukt. Heb ik er aan de telefoon? Ja, hallo. Ik ben... weg. Eh, ik sta op eh, de rotonde bij Nieuw Unicum en... Eh, ja, hoe is het daar? Ja, het is nog steeds druk, moet ik zeggen. Er zijn... as we speak staat nu de hoofd van de security te praten met iemand met, die op de motor aan komt rijden. En uh, eh, er is wel een kleine discussie geloof ik over of dat hij nou wel of niet door mag rijden. Maar kijk, het is de bedoeling dat als je in het dorp woont en je bent op de motor, dat je even laat zien dat je hier woont. En als je hier woont, dan kun je uiteraard doorrijden. En zo niet, dan moet je rechtsomkeerd maken. En eh, dat gaat nu gewoon gebeuren. Hele mooie oude motor trouwens zie ik, een Honda. Van eh, een, oudere datum. Ik herken ik heb ook een Honda motor gehad een beetje herkenbaar. Maar voor de rest eh, eh, heb ik gevraagd aan de mensen eh, of er nog wat incidenten zijn geweest vandaag. Nou, een paar. Er waren wat motorrijders die toch vonden dat ze zeg maar nou ja, de wereld beheersen en dat ze mogen doen wat ze willen. Ja. En ik geloof dat dat uitgelegd is dat dat echt niet de bedoeling was. Ik wil even vragen nu aan een van de heren, wat was dat met die motorrijders vandaag? Wat was er aan de hand dat ze wilden doorrijden? Oké, maar dat mag niet, hè? Nee, zelfs een rondje op de boulevard mag dus niet. En uh, dus die zijn eh, teruggestuurd en eh, zij dachten van ja, we gaan een rondje boulevard doen. Nou nee, dus niet. Maar voor de rest is het heel druk geweest vandaag, volgens de dame en de heer die hier staan. En, eh, maar goed, ze worden volgens mij goed voorzien van eten en drinken door het pannenkoekenhuis eh, aan de overkant. Lekker. Dus, eh, ja, zij krijgen koffie en thee en frisdrank en er wordt goed voor ze gezorgd. Dus dat is heel mooi. Het is mooi dat er, dat er mensen zijn die wat dat betreft een hart op de goede plek hebben zitten. ja, ze, staan er dus, ze staan er dus niet voor niks. Nee, ze staan er zeker niet voor niks. En nou, het is heel grappig om te zien inderdaad dat eh, sommige mensen uit zichzelf al eh, eh, gewoon omrijden. Hè. Die komen aanrijden en die... Die zien het bord natuurlijk. ja, die zien het bord. Maar ook, ook mensen met de auto, die zien zeg maar de mensen staan en die denken, oh ja, dat is waar ook. Ja. We, gaan, we gaan maar niet rechtdoor. En anderen die proberen het toch, weet je wel. Ja, ik hoef alleen maar even... Ja, sorry, het spijt me. Dus je moet wel een echt een goede reden hebben om om, naar Zandvoort te eh, gaan. ja, en ook naar Zandvoort eh, te mogen gaan. Er komt nu weer een motor aan. En eh, de man van de security zegt nee en hij zegt ja. <laughs> en, uh, dus hij... ja, daar kan je ellenlange discussies over houden, denk ik. Ja, nee, maar hij woont in Zandvoort. Oh ja, Korum volgens mij. Je hoort hem vertrekken. Ja. Dus, er kwam net een, een, een, een, auto, een BMW cabriolet aanrijden. En die is toch ook uit zichzelf weer de rotonde rondgegaan en weer terug richting uh, Aardehout. Dus het werkt. Het werkt dat er eh, mensen staan. En nou ja, gelukkig eh, voor Rund is het tot nu toe redelijk weer geweest. Het is niet gaan regenen of heel naar geweest. Want dat scheelt natuurlijk ook wel als je hier moet staan in het gif van de regen. Word je ook niet zo blij. En bovendien is het dan minder druk. Dus ik denk ook dat als het heel druk is dat de tijd dan sneller gaat. Kijk, dit is weer een Duitser, die maakt een rondje en die gaat gewoon weer terug uit zichzelf. En de meneer die er nu aankomt, die zegt ik woon hier, dus die mag doorrijden. En dit is een, een Spanjool die er staat. En die wordt gruwelijk eh, verteld dat hij toch eh, niet eh, door mag rijden, geloof ik. Het is wel heel grappig dat er heel veel mensen straatnamen noemen en zo van, nou ja... Eh, Proberen. Ja. we hebben de hele dag al gehoord dat er mensen zijn die, eh, eh, <laughs> die, die, zeggen dat ze op de Brede Rode Straat moeten zijn. Oh ja. En, heel veel, heel veel en in de Haltestraat zeker? En in de Haltestraat ja. <laughs> opa's en oma's die bezocht worden. Dus als het, als het goed is, hebben er vandaag geen oude mensen alleen gezeten. Als je nagaat hoeveel mensen geroepen hebben dat ze precies op visite gaan bij familie. Ja, supergoed om te horen. Ja. Irene, dankjewel. Heel graag gedaan. En eh, nou ja, ik eh, blijf nog even hier staan, want mijn, eh, mijn vriend is even eten ophalen bij Pondok, ja Dus <laughs> ik moet even wachten tot hij terugkomt en dan kunnen wij naar huis toe. Helemaal goed. Eh, nou, mocht er, ondertussen, mocht er ondertussen nou nog wat gebeuren, bel dan even, want dan... Eh, absoluut, absoluut. Mocht er iets, eh, mocht er iets zich voordoen, dus zolang ik hier sta, dan bel ik. Helemaal goed. Oké. Oké, dankjewel. Dag Thomas. Doei doei. Wij gaan luisteren naar Dance Monkey en Toon Senai. En hij dus met Dance En ik heb inmiddels een eh, verzoekje binnengekregen van, eh, ja, ik denk als ik het liedje nu ga starten, dat eh, sommige mensen het wel herkennen.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 En je kan altijd nog eh, bellen of appen tot 9 uur op 023573 0393. Of eh, je kan ook meteen geld storten op Giro 7244 met vermelding van Actie Zandvoort. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar, nou ja, naar in ieder geval mij. En ik zou zeggen, hou de radio lekker aan. Want zometeen eh, gaat Jaap dus verder. Ik ga nog eh, tot aan het nieuwste paar plaatjes draaien. Waaronder deze van Fisher en Losing It. ever seen. Oh, the meanest side of me.